Marnik Jampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam woedt een grote brand bij het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS in Sloterdijk. Op beeld is te zien dat de vlammen aan alle kanten uit het gebouw slaan. Op het moment dat de brand begon waren er meerdere mensen in het pand aanwezig. Een van hen heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. DWS voetbalt tijdelijk ergens anders omdat het sportpark wordt verbouwd. De brand in Amsterdam begon aan het eind van de avond. De oorzaak is niet bekend. In Israël hebben duizenden demonstranten een tijd lang een snelweg bij Tel Aviv geblokkeerd. Ze eisen een akkoord om de ruim 130 gijzelaars vrij te krijgen die Hamas nog vasthoudt in Gaza. Er ontstonden opstootjes toen de politie de demonstranten vroeg te vertrekken. Eerder op de dag werden al een groot aantal andere wegen geblokkeerd. In Israël zijn geregeld demonstraties om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden. In Finland komen nog altijd mensen binnen vanuit Rusland, hoewel de grens al lange tijd dicht is. Dat zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens haar staken vorige week nog 15 mensen de grens over. Ze noemt dat illegaal en ook gevaarlijk vanwege het winterweer. Sinds november zijn alle grensovergangen gesloten en die maatregel is onlangs verlengd tot half februari. Aanleiding daarvoor waren groepen migranten die volgens Finland door Rusland met opzet naar de grensovergangen werden gebracht. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat was vrijdag, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. Dodelijke ongevallen in goudmijnen in Mali komen vaker voor. Het weer, vannacht wisselen bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 3. In de ochtend in het zuiden en oosten kans op mist. De dag begint droog, met vooral in het noorden ook zon.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 plekje om te huilen Zie de het uit de duinen door de bakken struinen Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer En dat het hij weer, niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zand als rum drinken. Denk het aan de zee met minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.